Goedenavond, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Veel studenten gebruiken nu meer drank en drugs dan voor de coronacrisis. Dat zeggen ze in een enquête. Het heeft vooral te maken met verveling, maar ook de avondklok kan een rol spelen. Denkt deze jongen die anoniem wil blijven. Als je bij iemand op bezoek bent en de tijd uit het oog verliest... moet je blijven slapen of een nachtje doorhalen. Ik denk dat je dan ook wel sneller drugs gaat gebruiken om het vol te houden. Om dan tot die half vijf te komen, zeg maar. Laat ik het zo zeggen. Vier op de tien geven aan dat ze nu meer gebruiken dan een jaar geleden. Het kapitol in Washington D.C. wordt extra beveiligd. De politie zegt dat er aanwijzingen zijn dat extreemrechtse clubs morgen het gebouw willen gaan bestormen. Het heeft te maken met een verhaal dat online rondgaat. Sommige aanhangers van Donald Trump geloven dat hij morgen opnieuw wordt geïnaugureerd als president. En vorig jaar is er een record aantal meldingen binnengekomen bij meldmisdaad anoniem. Het ging om dik 25.000 meldingen. Dat zijn er ruim twee keer zoveel als een jaar eerder. En dat komt door corona, zegt het meldpunt. Mensen zitten veel meer thuis en daardoor valt drugshandel op straat bijvoorbeeld meer op. En dit is het geluid van Stef van Negen uit Best in Brabant. Hij werd bekend door Holland's Got Talent. In dat programma vertelde hij dat hij graag op glitterhakken loopt... Leuk zou je denken, maar daarna werd hij veel gepest. En nu is hij een eigen kledinglijn begonnen met polo's en truien voor kinderen en volwassenen. Ik heb hier glittertouwtjes in gedaan, omdat ik heel erg van glitter hou. Er staat op Shine bij Stef. Hier is een kaartje, die geeft regenboogglitter. hier achter staat um, ehm, XXX Stef Hashtag als je jezelf kunt zijn. Inmiddels wordt Stef zelf trouwens niet meer gepest op school. En het weer nog vanavond steeds meer bewolking. En vooral in het zuiden en midden van het land ook wat regen bij een graad of 4. Morgen is het eerst grijs, maar later is er ook af en toe wat zon. en Het wordt dan 6 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANBB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat file tussen Osdorp en Knopend Amstel 6 kilometer met een kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk.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 My God's gonna trouble water. See that host all dressed in red. He's gonna trouble the water. It looks like the children that Moses led. God's gonna trouble the water. Oh, wade in the water. Wade in the water, children. Wade in the water. My God's gonna trouble the water. trouble the water. Come on and wade in the water. Wade in the water, children. Wade in the water. My God's gonna trouble the water. He's gonna trouble the water. God's gonna trouble the water. He's gonna trouble the water. Hey, God's gonna trouble the water. Good old Mavis Staples met haar prachtige uitvoering van uh, in the Water. Welkom terug, Prabber Grasduinen tot 8 uur. Inmiddels is eh, Koen van den Berg en Peter Groot zijn alle twee aangeschoven. Super gezellig. Eh, mijn naam is Robin Oni, dus tot 8 uur nog uh, Grasduinen hier op ZFM in Zandvoort. Straks nog muziek van Prince, eh, Nona en uh, eh, Marbert Roselle. Maar we beginnen nu eerst met uh, eh, Marlene Shaw in de uitvoering Woman of the Ghetto. In een remix van Akshin Alizadeh. Als ik het goed lees. Ja, dat lees ik goed hoor, zeker. I want you to get together. Put your hands together one time. and help me pray for one sinner from the ghetto.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 Today, as the President of the United States of America, I offer the Cuban people el saludo de paz. wanna get pretend I wanna get in Can I get down so I can your way Smurflied hoorde je van Tiff Barrow. Daarvoor de Harder van de Soul Revivers met eh, Ernest Ranglin op gitaar. En we begonnen met Un Rosa Blanca met Ibrahim Malouf. Um, Mime zelf daar, Maber Roselle. princesses have the most brilliant hair. the loving is gold. You should come South of the river, this is where it all starts. I think that we could stay here forever Lie on the roof till it's dark And when the last bus pulls away I swear that I almost heard you say I should move south of the river I want to get to know I want to get to know Can you make it easy like before? I know I had you, but I'm greedy, give me more You're like a tattoo by on my back on page But you're a part of me Can you make it move? Can you make it move more like me? Can you make it bloom? Can you make it ooh? Can you make too short to be wise. Your love la la la. de Sam, ehm, Want ik heb echt geen flauw idee meer wat ik allemaal gedraaid heb. En Peebles hoorde je, die slipped, ripped en fell in love. Die weet ik nog wel. Eh, volgende week weer nog een aflevering van uh, eh, Gasduinen. Ik dank jullie hartelijk voor het luisteren. Volgende week dus om 6 eh, uur. we sluiten af met Fern Kinney en Baby Let Me Kiss You.